In Gaza waren vandaag duizenden mensen bij de begrafenis van de 15 mannen... die gisteren door het Israëlische leger werden doodgeschoten. Op de westelijke Jordaanoever riep president Abbas een dag van nationale rouw uit. In Rusland is een miljardair gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij meer dan 28 miljoen euro heeft verduisterd. Het gaat om de 49-jarige zakenman Magomedov. Hij is een van de rijkste mensen in Rusland. Hoewel hij zich loyaal toont aan het Kremlin... behoort hij niet tot de vriendenkring van president Poetin. Magomedov is met een van zijn bedrijven betrokken... in een langlopend conflict met het Russische staatsbedrijf Transneft. Waar hij het geld zou hebben verduisterd is onduidelijk. Minister van Nieuwenhuizen gaat met de transportsector om de tafel om te kijken of vrachtwagens een alcoholslot moeten krijgen. Ze zei dat naar aanleiding van twee ongelukken die vanochtend veroorzaakt werden door dronken chauffeurs op de A4 en de A67. Van Nieuwenhuizen noemt het ongelooflijk en schandalig dat de truckers beschonken in hun cabine zijn gaan zitten. Juist van professionals zou je volgens de minister mogen verwachten dat ze verantwoordelijk gedrag laten zien. In de noordelijke provincies is onrust ontstaan over het voornemen van de NAM om gas te winnen in Pieterzeil, een plaats in het noordwesten van Groningen op de grens met Friesland. Minister Wiebes heeft erover een ontwerpbesluit goedgekeurd op vrijwel hetzelfde moment dat naar buiten kwam dat de gaswinning op termijn naar nul wordt gebracht. De NAM wil in Pieterzeil gaan fracken. Dat is een methode waarbij scheurtjes worden gecreëerd in het gesteente waar het gas in opgesloten zit. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk wat lichte regen. Alleen in het noorden blijft het droog. Ook morgen bewolkt en wat regen, maar droog in het noorden. Smiddag spreekt hij ook in het westen misschien de zon door... en het wordt 5 tot 9 graden. Tweede paasdag regent het ook enige tijd. Vanaf dinsdag wordt het zachter. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM.